Bruin met het NOS Journaal. Een krappe Kamermeerderheid heeft voor een motie van de PVV gestemd... om de moslimbroederschap en gelieerde organisaties te verbieden. De voorstemmers zijn bang dat de moslimbroederschap in Nederland... via infiltratie werkt aan de vorming van een islamitisch rijk met sharia-wetgeving. Eerdere pogingen van de PVV mislukten, maar anders dan voorheen... stemden nu ook de ChristenUnie en de 50PLUS-fractie voor. En de andere voorstanders zijn de VVD, de SGP, JA21, BBB, groep Markersower, FVD en Kamerlid Keizer. En dan het volgende. In Wenen zijn vier mensen om het leven gekomen doordat een bouwstijger instortte. Dat gebeurde toen er beton werd gestort. De bouwlieden kwamen onder het puin terecht. Hulpdiensten hadden grote moeite om hen te bevrijden, zegt de Weense brandweer. Met kraan en zeilwinden um, ehm, wurden die personen dan na en nach bevrijd. Um, voor die vier personen die verschüttet worden, we hier de voor te staan. Voor vier bouwvakkers kwam de hulp te laat. Een vijfde raakte ernstig gewond. De dus steeds maar hoger wordende prijzen aan de pomp weerhoudt mensen er nog niet van om de auto te pakken. Tot die conclusie komen zowel de AWB als de NS. De AWB ziet de files nog niet afnemen. NS ziet het niet drukker worden in de trein. Volgens NS moeten benzine en diesel daarvoor langer duur blijven. In Dokkum zijn de details van het programma voor Koningsdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat Willem-Alexander als koning Koningsdag in Friesland viert... en de Elfstedentocht zal een belangrijk thema zijn, zegt de organisatie. Onze koning heeft 40 jaar geleden deze Elfstedentocht geschaatst. En wij dachten, nou, als je zo'n heroïsche daad verricht... dan is het nu aan ons om die Elfstedentocht maar goed terug te laten komen. Dan het weer. Het is helder en droog. Vannacht is het 3 tot 7 graden. Morgen veel zon. Het is dan zacht met 13 tot 16 graden.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 Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending weer een gezellige mix van mainstream jazz. Speciale aandacht besteed ik aan het lenteseizoen dat nu echt gaat doorzetten. In mijn voortuin zie ik de narcissen en de forsythia al helemaal opkomen. Dus draai ik een aantal nummers dat aan de lente gewijd is. Verder hoort u onder andere het kwartet Four of a Kind, waarover later meer... Hank Jones, Quincy Jones en his orchestra... Maynard Ferguson Big Band met zangeres Chris Connor... Ernestine Anderson, het Alice Marsalis trio Ellis, de vader van de eh, bekende Marsalis family, zoals Wynton Marsalis. Eh, de big band van Jerry Mulligan met Mel Tormé en George Shearing. Hammond-organist Jimmy Smith, Charles Mingus, Clifford Brown, Michael Varekamp die verleden week zondag nog in Theater de Krocht optrad. Te veel om op te noemen en nog veel meer. Dus relax, schenk nog een kop koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer Spring is Here... vertolkt door Hank Jones op piano, Ray Brown op bas en Jimmy Smith op drums. En het tweede nummer wat ik heb klaarstaan is van de groep Four of a Kind. Eh, wie zijn dat? Wel, dat eh, deze groep bestaat op deze cd uit Dado Moroni op, piano, Theo de Jong op elektrische bas, Frits Landersbergen op eh, drums en Jeroen de Rijk op percussie. Dado Moroni was eh, in 15 februari, op 15 februari de solist in het eerste concert wat weer in het hernieuwde theater De Krocht werd gegeven in het kader van Jazz in Zandvoort. <clears throat> Toen was er een andere bezetting, maar bij eh, die uitvoering eh, werd er nog een eh, cd aangeboden die ik kreeg... van een opname van Dado, voor een tijd geleden, alweer 26 jaar geleden... een opname uit op 29 oktober 2000. En daar ga ik nu wat van draaien... Eh, de zon schijnt nu nog, maar eh, er is ook wat regen voorspeld later op de dag. Vandaar, hier is that rainy day. dat was dus Dado Moroni, die Italiaans-Amerikaanse pianist... met Here's That Rainy Day van de cd Ketten. De eerste vocale bijdrage vanochtend eh, komt van Ella Fitzgerald. Ze wordt begeleid door Alice Larkins op piano.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 this lost land. There's a somebody I'm. think of as handsome. To my heart he carries the key. Won't you tell him, please, to put on some speed? Find prachtige lyrische stem van Ella Fitzgerald. Eh, een eh, gigant op de tenor. Ik heb het over Ben Webster. Ben die wordt hier begeleid door Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas... en Stan Levy op drums. Van eh, zijn LP Soulville gaan we luisteren naar Making Whoopie. waren de klanken van uh, meester saxspeler Ben Webster. Eh, George Shearing heeft een aantal eh, albums gemaakt met Miss Peggy Lee. Eén daarvan was getiteld Beauty and the Beat. En van die LP ga ik een nummer draaien. Het is weer gewijd aan de lente. There will be an other spring. Don't cry. There'll be another. bird is on the wing. Another time to love and laugh with me. Just wait and see. gevoerde stem van Miss Peggy Lee. Eh, we gaan iets wat meer muzici laten horen, namelijk eh, een big band Quincy Jones en his orchestra. Van het album The Quintessence gaat u luisteren naar Little Karen. dat waren de klanken van Quincy Jones en zijn orkest. <clears throat> Eh, ik doe er eh, nog een eh, big bandje bij. En wel de big band van Maynard Ferguson. het nummer komt van het album Double Exposure Plus To The Company. En ook dit nummer wat ik ga draaien gaat weer over de lente. De zang komt van Chris Connor en het nummer is getiteld Spring Can Really Hang You Up. the most. Once I was a sentimental thing. Threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splinter for coast to coast. My heart tries to sing so they won't hear it breaking. Spring can really hang you up the most. College boy passion therein grows. But I'm on the shelf wearing last year's Easter bonnet But when you keep praying for snow to hide the clover, spring can really hang you up. The ballad van zangeres Chris Connor... met het prachtige koper van de big band van Maynard Ferguson. We gaan eh, naar Europa, naar een uh, dubbel album getiteld Chat in Paris. En dan hebben we het natuurlijk over Chad Baker. Eh, het is een opname uit 1955 met Chet uiteraard op trompet... Gérard Justin op piano, Jimmy Bond op bas en Niels Bertin, Dalander op drums. There's a Small Hotel. waren de klanken van Chad Baker. En dan heb ik nu een opname van eh, Ernestine Anderson... met haar eh, cd Isn't It Romantic. En het bijzondere van deze cd is dat eh, Ernestine begeleid wordt... door het Nederlandse Metropoolorkest... onder leiding van Jerry van Rooyen. En alle arrangementen op deze cd werden geschreven door Lex Jasper. Nou, crème de la crème zou ik zeggen. Uh, wij gaan luisteren naar de opname van You're My Everything. You're my everything underneath the sun. You're my everything rolled up into one. only dream, my only real reality. You're my idea of a perfect personality. You're my everything, everything I need. You're my song I sing and the book I read. You're a way beyond belief, and just to make it breathe. You're my winter, summer, spring, my everything underneath the sun. You're my everything, rolled up into one. You're my only dream, my only real reality. My idea of a perfect personality. You're my everything, everything I need. You're the song I sing, the book I read beyond belief and just to make it brief. You're my summer, winter, spring, my everything. rolled up into one. You're my only dream, my only real reality. You're my idea of a perfect personality. You're my everything, everything I need. You're the song I sing, you're the book I read. You're a way beyond belief just to make it brief. You're my winter, summer, spring, my yeah. dat was Ernestine Anderson met het Metropoolorkest. Ik begon deze uitzending met Spring is Here... in een instrumentale uitvoering met eh, Hank Jones. Ik draai het nummer nog een keer, maar nu vocaal. Een eh, prachtige opname van The Singers Unlimited uit 1994. Spring is Here. herkenbaar de Singers Unlimited. En we gaan snel verder met het Alice Marsalis trio. Met Alice op piano, Bill Huntington op bas en Jason zijn zoon op drums. Het komt van het eh, album On the Second Occasion. Het nummer is getiteld Things You Never Were. En <clears throat> dat was het Alice Marsalis Studio. ZFM Jazz. En dan gaan we nu luisteren naar Mel Tormé, Jerry Mulligan en George Shearing. Jerry Mulligan heeft zijn orkest meegenomen. En uiteraard George op piano en Mel Tormé voor het vocale werk. Het is eh, een van mijn favoriete albums, getiteld eh, The Classic Concert Live. Het is een live recording uit Carnegie Hall, gemaakt op 29 juni 1982. Luistert u naar I've Heard That Song Before. Because we've heard these songs before. We like to hear them more and more. Because they're great old melody. And that's just what we're here to do. Tonight we'll sing and we'll play tunes you don't hear every day. We plan to stir up some memories from way back when right up to 1982. Before this evening's work is through, we got some real fun in store. We'll get right on with it then, so you can think about when you've heard these lovely songs before. before this evening's work is through. We got some real fun in store. We'll get right on with it then, so you can not think about when you heard these lovely songs. dat was eh, de stem van Mel Tormé. En die tweede stem die u hoorde was van eh, Jerry Mulligan zelf. Eh, die ook een vocaal steentje bijdroeg. Goed, het loopt tegen 11. We gaan weer snel door met Hammond-organist Jimmy Smith... van zijn album The Cat Swings Again... gaan we luisteren naar Blues for Max. En dat is natuurlijk Max Roach. gaan eruit met eh, Monty Alexander, Night Mist Blues... begeleid door Hassan Shakur op bas en Frits Landersbergen op drums. Tot na de nieuwsberichten. shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just a jackknife has my key. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. FM Met het nieuws van 9 uur.